voor spoedige start. Dit is Martijn Nijhuis. De stad Jos in Nigeria is opgeschrikt door een dubbele aanslag. Er ging een bom af bij een kraampje met eten in het centrum van de stad. De andere bom bij een markthal in de buurt. Zeker twintig mensen kwamen om het leven. Bij de markt werd in mei ook een aanslag gepleegd. Toen kwamen zeker 130 mensen om. Die aanslag werd toegeschreven aan terreurgroep Boko Haram. Minister Hennis van Defensie is in de problemen gekomen door een gesprek met haar Amerikaanse collega over de JSF. Hennis zou in het gesprek een afspraak met de Amerikaanse regering hebben gemaakt over de prijs van het toestel, meldde bronnen aan de NOS. Toen er daar in de Kamer naar werd gevraagd, ontkende de minister dat ze een garantieafspraak had. Minister van Buitenlandse Zaken Hegel zou Hennis in het gesprek hebben gerustgesteld dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken dat de aanschaf meer gaat kosten dan de geraamde 4,5 miljard euro. Volgens bronnen heeft Hennis dit zelf opgevat als een garantie. De hulpverleners die zich hebben ingezet na de ramp met vlucht MH17 krijgen een speciale herdenkingspenning. Die is bedoeld als erkenning voor het werk dat ze hebben verricht. 800 medewerkers van onder meer Schiphol, KLM en Malaysian Airlines krijgen de penning. De burgemeester van de gemeente Meer reikt die penning volgende week namens het kabinet uit in het raadhuis in Hoofddorp. De parlementaire pers heeft oud-PVDA-minister Timmermans verkozen tot politicus van het jaar. Hij eindigde daarmee voor premier Rutte en staatssecretaris Van Rijn, die tweede en derde werden. Veel journalisten zien de huidige eurocommissaris als een goede minister van Buitenlandse Zaken. Vooral na de ramp met de MH17. In de Europa League heeft PSV verloren van Dynamo Moskou. In Eindhoven werd het 0-1. Voor de stand maakt dat niet uit. PSV was al zeker van de tweede plaats en Dynamo van de eerste. Het weer wisselend bewolkt, veel buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Dit was het NOS. draait Charles heerlijke rustige ballads voor u. Mooie muziek om lekker bij onderuit te zakken. Met een glaasje wijn en een borrelnootje. Dit is ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed. luisteraars, welkom bij Tussen App en Vloed. En niet tot 12 uur, maar tot 1 uur vannacht ben ik bij u met de heerlijke, rustige balance. En natuurlijk ook een beetje de kerstsfeer, hè, want eh, dat spreekt voor zich. We gaan genieten van uh, Peggy Lee eh, met de prachtige Winter Wonderland. Als Peggy Lee nou maar wil starten, maar Peggy Lee wil niet. Ja, toch wel.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 De boom staat al natuurlijk, de kamer is opgeleukt. Eh, een hoop lichtjes in de kamer. Kortom, eh, één grote gezellige woel. ik ga vanavond weer heerlijke muziek voor u draaien. U hebt uh, eh, trouwens ook inbreng. Als u eh, via Facebook een verzoekje wilt doen, dan, eh, dan kan dat.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 En heeft zelf inbreng via Facebook. Kunt u natuurlijk verzoekjes doen. Ik heb er alleen binnen. nummer van Mut. Lonely This Christmas. En we draaien hem voor Mary Coppens. Mary, speciaal voor jou. Mut. Lonely This Christmas. Christmas. Voor Mary Coppens en ik die mut. Silent Night is natuurlijk een van de mooiste en bekendste kerstliedjes. En u heeft hem nog nooit gehoord van Shelby Lynn. child. just load at that birth. Oh, Jesus, Lord, at thy birth. Shelby Lynn was dat met de Silent Night. Niet zo'n hele bekende dame, in Nederland althans. In Amerika wel, dat is een hele grote naam, Shelby Lynn. ze heeft ook allemaal liedjes eh, gecoverd. Onder andere van Dusty Springfield, daar ga ik u straks ook nog wat van laten horen. Want die zijn ook op een hele bijzondere manier opgenomen. En op een hele bijzondere manier gearrangeerd en gezongen. Shelby Lynn. Heerlijk, lekker, relaxen mensen. En dat doen we met Paul McCartney. En zijn kikkertjes... We all stand together tot 1 uur vannacht. Ja, ben ik bij u. van eh, woensdag 24 december. Op donderdag de 25e, dan eh, horen we dit weer. De kerkklokken. En dat eh, luidt dan de kerst 2014 in. Maar het duurt nog even, nog 14 dagen te gaan. En gedurende die 14 dagen proberen we hier bij ZFM Zandvoort... u natuurlijk te laten genieten van de mooiste muziek. En ik hoop dat het me vanavond ook een beetje lukt voor u. Ik blijf maar liefst tot één uur vannacht bij u, heb ik me voorgenomen. Omdat ik het zo gezellig vind. En omdat ik zo eh, gek ben op mooie muziek. En u zult het niet van mij verwachten, maar Herman van Veen vind ik ook heel mooi. funniest to ride in a one horse open sleigh. Enough. ga natuurlijk niet de hele avond kerstmuziek draaien. Ik heb ook wel wat anders moois meegenomen. Onder andere die Air Supply. I'm all out of love. say Air Supply met All Out of Love. Ja, wie heeft er nou een mooiere stem om kerstnummers te zingen als Art Garfunkel? Oh, come. Oh, ye faithful. Oh, come, let us adore him. die stemmen me die man. Art Garfunkel was dat met... Uh, oh, come I you faithful. The windmills of your mind. De molentjes in je hersens, die gaan maar door. Vooral ook rond de kerstdagen is dat het geval natuurlijk. Bij een hoop mensen. Hoe zal het komende jaar worden, 2015? Hoe zal het er allemaal uitzien? En eh, ja, al die gruwelijke beelden van eh, al die oorlogsellende op de wereld.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 Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Here's the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of a song.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 En eh, voor de fans van Jim Reeves heb ik goed nieuws... Want we gaan hem beluisteren met Adios Amigo. Adios amigo, adios my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios amigo. Adios, my friend. Jim Reeves, Adios Amigos. Ik heb een hele mooie voor u klaarstaan van Alessandro Savina. Een hoop mensen hebben waarschijnlijk nog nooit van de man gehoord. Maar daar gaat nu verandering in komen. Hij heeft het over ons maandje, Luna. donderdagavond. Tussen 10 en 12 presenteert Cheryl Duif Tussen App en Vloed. Vanavond tot 1 uur. Echt waar, 1 uur. Blijf lekker een uurtje langer bij u. From Vannacht tot 1 uur. Nou, I only want to be with you, luisteraars. Zo is het maar net. Shelby Lynn. that makes me love you so don't care. Cause you started something, oh, can't you see? Now, ever since we met, you had a hold on me.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 To my heart. Let this be ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.